Zij zeggen dat er is gefraudeerd. We think that the corruption runs that deep. It's not just the Congress, it's it's also involves the judges and that's it's been going on for decades. a coup going on here. And there's no doubt about it. If Trump says we're fighting, then I'm on board with that. Al de hele dag wordt er geprotesteerd en net zijn demonstranten het kapitool binnengedrongen, vertelt correspondent Marieke de Vries. Daarna is eh, de vicepresident, president, vicepresident Pence ontzet. Hij is in veiligheid gebracht, het eh, gebouw uit eh, begeleid. Bij CNN volgen ze de boel live. Deze presentator weet niet wat hij ziet. This is an incredibly dangerous situation that's unfolding here in the United States. It's uh, stunning, Wolf. It's absolutely stunning and it's quite frankly dangerous. I've been in Washington uh, for decades now. I've never seen anything like this. De zitting is voorlopig stilgezet. Congresleden zijn geëvacueerd. Trump roept via Twitter demonstranten op om te luisteren naar de politie. Ander nieuws. In Ierland moeten morgen de meeste scholen voor tenminste drie weken dicht. En ook bouwplaatsen worden stilgelegd in verband met corona. De horeca en winkels waren al dicht. Bij winkels mogen online bestellingen niet meer worden opgehaald. Bezorgen mag nog wel. Door corona doet Apple goede zaken via de App Store. Er werden de laatste week van 2020 een stuk meer apps gekocht. En ook op 1 januari werd er veel gedownload. Vooral games zijn populair. En oud-voetballer Ruud van Nistelrooy maakt een transfer. Hij wordt de nieuwe coach van Jong PSV. Die spelen in de keukenkampioendivisie. Van Nistelrooy is nu nog trainer van PSV onder de 18. Ook om rustig te kijken of hij het coachvak eigenlijk wel leuk vindt. Vanaf juli maakt hij zijn transfer. Het weer, vanavond regen. In het oosten valt er natte sneeuw. Morgen bewolkt en ook regenachtig. Het wordt maximaal 1 tot 4 graden.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 down with the ladies in the night away. Hey, really love this place I found. I think to hit this place in time. mentira. Eh, esa latina está rica. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you and I need ya all of my life. Yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter. The real, for real, a girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. y esté de alta mira. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Oye mami, estoy buscando una chica. como Shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feel so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene poderes. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they that you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock it up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas, in East LA I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.